als onze liefde, dat komt slechts zelden voor. Want zo als wij verliefd zijn, is het werkelijk door en door. Daarom is voor ons beiden, of het hart van smaak verging. Als klinkt bij uur van scheiden, tot weerziens lieve als ik van je scheiden moet, weet niet bij de afscheidsgroet. Jonge lief, je blijft in mijn gedachten, daarom zal ik altijd op je wachten. Als ik van je scheiden moet, wil niet bij de afscheidsgroet. Ik ken niets dan slapeloze nachten, omdat ik van je scheiden moet geluk tussen ons beiden doorstaat een zware proef. Doch trouw zal ik je blijven, hoe ver ik ook vertoef. De tijd kan eeuwig schijnen, maar eenmaal kom ik weer. En zijn we dan tezamen, verlaat je nooit niet meer. Als ik van je scheiden moet, wil ik bij de afscheid goed. Jonge lief, je blijft in mijn gedachten, daarom zal ik altijd op je wachten. Als ik van je scheiden moet, wil ik bij de afscheid goed. Ik ken niet dan slapeloze nachten, omdat ik van je scheiden moet. find you scared and move.